Dit van der Linde met het NOS-journaal. Israël wil artsen zonder grenzen definitief weg hebben uit Gaza. De hulporganisatie moet uiterlijk eind deze maand zijn vertrokken. Als reden noemt Israël dat Artsen zonder Grenzen weigert om een lijst aan te leveren... met de namen en informatie van alle Palestijnse en internationale medewerkers. Israël eist dat van alle hulporganisaties in Gaza... om te kunnen controleren dat medewerkers geen banden hebben met Hamas. Artsen zonder Grenzen weigert dit omdat het geen garanties van Israël zou krijgen voor de veiligheid van de medewerkers. In Tsjechië hebben tienduizenden mensen met een demonstratie hun steun betuigd aan president Pavel. Hij weigert een minister te benoemen van een uiterst rechtse partij en wordt daarom verguisd door de nieuwe regering. Aan een demonstratie in Praag deden volgens de organisatie tot 90.000 mensen mee. Op de A7 tussen Groningen en Scheemda zijn meerdere ongelukken gebeurd vanwege de gladheid. Bij Sappemeer in de richting van Groningen zijn vier auto's op elkaar gebotst. Op een ander deel van de weg kwam een auto in de sloot terecht. En bij Kolham zijn drie auto's met elkaar in botsing gekomen. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. In het noorden en noordoosten geldt code geel vanwege plaatselijke gladheid door IJssel. De Braziliaanse Supercup is gewonnen door Corinthians. De ploeg uit Sao Paulo van Memphis Depay rekende met 2-0 af met regerend landskampioen Flamengo. Depay speelde 77 minuten mee, maar wist niet te scoren. Voor de Nederlander is de Supercup de derde prijs sinds hij bij Corinthians tekende. Eerder won hij al de Braziliaanse beker en het staatskampioenschap van Sao Paulo. Het weer, het is bewolkt vannacht met af en toe regen of motregen.